Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Irak is een maanden geleden verdween teruggevonden. De koffer lag bij een tankstation. De autoriteiten vermoeden dat hij daar is gedumpt. Het materiaal, iridium-192, is niet beschadigd... en er is geen gevaar voor straling, zegt de minister van Milieu. De koffer werd vorig jaar gestolen uit een magazijn van een Amerikaanse oliemaatschappij. Hij zou eigendom zijn van een Turks bedrijf. De politie in de Amerikaanse staat Michigan weet nog niet waarom een man van 45 afgelopen nacht willekeurig mensen heeft neergeschoten. Op een persconferentie zei de politie wel dat in zijn woning bewijs is gevonden dat de man met voorbedachte raden heeft gehandeld. De man begon op drie plaatsen op mensen te schieten, zes mensen kwamen om het leven. In Lunteren zijn bij een recreatiecentrum waar mogelijk een asielzoekerscentrum komt twee dode varkens neergelegd. De kadavers zijn inmiddels weggehaald door een destructiebedrijf. Recreatiecentrum De Goudsberg is een van de vijf plekken die het college van B&W op het oog heeft voor de vestiging van asielzoekers. Op dit moment laat de gemeente onderzoeken welke locatie het meest geschikt is. De burgemeester van Ede, waar Lunteren onder valt, noemt het een schandalige manier van optreden. Het neerleggen van de varkenskoppen. Paus Franciscus heeft op het Sint-Pietersplein gepleit voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. De eerste stap is volgens de paus een moratorium op executies. Franciscus gebruikt het heilige jaar binnen de katholieke kerk om extra aandacht te vragen voor verzoening en barmhartigheid. Hij zegt dat zelfs criminelen het onschendbare recht op leven hebben. Sinds zijn aantreden pleit de paus al voor betere omstandigheden in gevangenissen. Het weer, het blijft regenachtig, vooral in het noorden. In het zuiden is het zo goed als droog. Het wordt een graad of 11. Morgen overdag nog regen, tegen de avond droog en 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journal.